you the good word of life. I'll be a preacher. Meoff, Mr. Jack Meoff. just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes, just say yes. last thing vrijdagavond. Hij wordt nooit meer hetzelfde met Zie het op je radio. Hey, leuk dat je hebt geluisterd. Drie uur lang. Eerste uur natuurlijk de nieuwtjes met Joey en mij. Tweede uur DJ Dion Sydney, non-stop in de mix. En laatste uur DJ JK. Volgende week vrijdag, zelfde tijd. Zelfde zender. 106.9, 104.5. En natuurlijk ook via de livestream www.cfmzandvoort.nl Zit een klein linkje. Klik hem aan. En je hoort ons ook door de computer. Heb je al tekst tv? hier in Zandvoort. Ook daar zijn wij te vinden. Tot volgende week zeg ik. Tot ziens.